Naar verluidt zal VVD-leider Rutte dat vanmiddag zeggen tegen informateur Roosentaal. Hij ziet meer in een coalitie van VVD, CDA en PvdA. Rutte is nu bij Roosentaal, maar wilde vooraf niets zeggen. De PvdA, GroenLinks en D66 pleiten juist wel voor Paas Na zijn gesprek met de informateur zei D66-leider Pechtold... dat deze Paas combinatie past bij deze tijd. Eerder vandaag sprak ook PVV-voorman Cohen zijn voorkeur uit voor Paas President Sarkozy bezoekt maandag het gebied in Zuid-Frankrijk dat door noodweer is getroffen. Nu het water in het departement VAR zakt, wordt duidelijk hoe grote schade is die de overstromingen van dinsdag hebben aangericht. Veel binnenwegen zijn onbegaanbaar en zeven campings zijn verwoest. Het dodental van het noodweer in Zuid-Frankrijk staat op 25. Zeker 13 mensen worden nog vermist. Er wordt rekening gehouden met een hoger dodental, omdat nog niet overal naar slachtoffers kan worden gezocht. Bij het CDA gaat een commissie aan de gang die de situatie in de partij onderzoekt. Ze moet niet alleen de laatste verkiezingsnederlagen onder de loep nemen, maar ook de positie van de christendemocraten in de samenleving. De commissie gaat onder andere met kiezers praten, zowel met mensen die het CDA hebben gestemd als met mensen die het niet hebben gedaan. Het aantal faillissementen lag in mei van dit jaar een stuk lager dan in mei 2009. In totaal gingen de afgelopen maand 574 bedrijven op de fles. Bijna een kwart minder dan het jaar daarvoor. Het is al de tweede achtereenvolgende maand dat er een behoorlijke daling is in het aantal faillissementen. In Limburg, Overijssel, Drenthe en Groningen is het aantal faillissementen juist gestegen. Het weer. Vanavond bewolkt en in het zuiden nog wat lichte regen. Minima vannacht rond 9 graden. Morgen veel wolken, geregeld buien en een stevige noordwestenwind. Temperatuur 13 graden op de Wadden tot 16 landinwaarts.